Ze zijn aangehouden in Jouren in Friesland. De man en de vrouw hadden een geweldsmisdrijf gepleegd. Ze zaten vast in de forensische psychiatrische kliniek in Assen. Vorige week zondag wisten ze te vluchten. In Groningen stalen ze een auto. Die werd vandaag in Jouren gesignaleerd. De politie reed de auto klem en arresteerde het tweetal. Wat de man en de vrouw de afgelopen week verder hebben gedaan is nog niet duidelijk. In het overstromingsgebied in India wordt uitgekeken naar 13 Nederlanders. Buitenlandse Zaken benadrukt dat ze niet als vermist worden aangemerkt. Ze zaten in Ladakh in het noorden van India toen het gebied vorige week werd getroffen door zware regen en overstromingen. Honda roept meer dan 428.000 auto's in de Verenigde Staten en Canada terug naar de garage. Er is een technisch probleem waardoor de auto's terwijl ze geparkeerd staan kunnen wegrollen. De laatste jaren zijn er bij het Amerikaanse ministerie van Verkeer zeker 10 ongelukken gemeld die door het defect veroorzaakt zouden zijn. Mijn nieuwe eerstejaarsstudenten is veel animo voor de introductieweken die volgende week beginnen. De Utrechtse introductietijd is met 3500 deelnemers nu al volgeboekt. In Leiden maken volgende week zo'n 2000 studenten kennis met de stad en met het studentenleven. Andere steden volgen later deze maand. In Engeland is de orkestleider van de Muppet Show overleden. Het is de jazzdrummer Jack Parnell, die alle muziek die in het programma te horen was, dirigeerde. Hij werkte samen met beroemdheden als Barbara Streisand en Engelbert Humperdinck. Parnell kwam zelf nooit in beeld in de Muppet Show, maar had wel een eigen pop, de dirigent Nigel. Jack Parnell leed aan kanker, hij was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht helder.